Twee uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Studenten die ook enige tijd in het buitenland studeren... hebben daarna veel meer kans op een baan. Bij hen is de werkloosheid vijf jaar na te afstuderen 23% lager... dan bij studenten die in eigen land blijven. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 80.000 studenten en bedrijven... dat de Europese Commissie twee jaar geleden liet uitvoeren. Van de studenten die met een Europese beurs in het buitenland studeren, komt 4% uit Nederland. Spaanse studenten studeren het vaakst in het buitenland. De Europese Commissie heeft de beveiliging van de Europese gebouwen in Brussel opgevoerd. Zo zijn er extra agenten en meer controles. Volgens de commissie is er geen concreet plan voor een terroristische aanslag bekend... maar zouden zich wel verdachte personen in de buurt van EU-instellingen in Brussel ophouden. Duizenden studenten in Hongkong zijn in staking gegaan om meer democratie af te dwingen. Ze volgen een week lang geen colleges. Volgens een Chinese krant hebben honderden docenten en onderwijsmedewerkers zich bij de staking aangesloten. De actievoerders willen dat China zich niet bemoeit met de verkiezingen in Hongkong in 2017. Peking zegt dat de inwoners hun eigen leider mogen kiezen, maar alle kandidaten worden geselecteerd door een comité dat onder meer controleert of de kandidaten wel echte patriotten zijn. Het Rode Kruis heeft met 18 Nederlandse artiesten een album samengesteld... om geld in te zamelen voor kinderen in conflictgebieden... zoals Syrië, Zuid-Soedan en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De artiesten, onder wie Bluff, Ilse de Lange en De Sien... hebben een nummer gedoneerd dat nog nooit op een album is verschenen. Volgens het Rode Kruis zijn van de miljoenen slachtoffers in conflictgebieden... de kinderen het meest kwetsbaar. Het weer nog. Vanmiddag breekt vanuit het noordoosten de zon steeds vaker door. Er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind. En het is zo'n 17 graden. Morgen net zo warm, maar dan wel aardig wat zon en minder wind dan vandaag.